En daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greel. Van 10 tot middernacht is G-Style in Studio 1 met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. Oh God to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God say no, Abe say what? God say you can do what you want, Abe, but uh, next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, on Highway 61. Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said that way down Highway 61. The finger, said to Louis the King. I got 40 red, white, blue shoestrings and a thousand telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, Let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Now the fifth daughter on the twelfth night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, hmm you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son stay at one. now the roving gambler, he was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. In dit eh, openingsuur van de Radio 501 Daverende Donderdag maak ik altijd weer de Donderdisc bekend. Vandaag tot middernacht kun je in ieder programma luisteren naar de Donderdisc. Hij is vandaag van Sheryl Crow. Het komt van haar album Tuesday Night Music Club en het heet All I Wanna Do. De Donderdisc. Dit is de donderdisk van de Radio 5 501 Daverende Donderdag. De donderdisk. Radio 501. Is Radio 501.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 say nog niet van illusies berouw. is de leukste show op de radio. Dat is de Arwin en Tobit Show. De qua jongens van de vrijdagavond. De qua jongens van Radio 501. Zie je wel? Nou zullen we het hebben. Iedere vrijdagavond opmerkelijke zaken, heet shownieuws en veel muziek en nog veel meer lol. En als die eenmaal doordraaft verg De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. Hé hé, zijn ze even van de straat. Opgelucht? Ja. Iedere eerste vrijdagavond van de maand komt de Arwin en Tobit Show live vanuit Manifesto in Horen van 8 tot 12 uur. Je kunt erbij zijn. Toegang is gratis. Tweede ik weet niet waar jullie op wachten, maar uh, hier gebeurt niks meer. Geld terug! De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. served me right to suffer. It served me right to be alone. Serve me right, serve me right now. It served me right to suffer. Serve me right. Be alone, be alone. woman make me, make me think of mine every, every, every time, every time I see a woman, she make me think of mine. And that's why I said, you know, that's why I just can't keep on crying.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 En dat is een programma van G-Style. heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no, but try as hard as I might do, I don't know why. You get to me in a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me, you're more than a child. Oh, Claire. fair. what there is left of it. You can be murder at this hour of the day, but in the morning this hour will seem a lifetime away. Eau oh, Claire. week. De Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Find my way back in. I pray for daylight to show me a clear sign. need a guiding light to bring my ship back in.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 Vanaf 6 uur tot 8 uur is het tijd voor Barry met zijn reggae show Dreadlock. Vanavond om 8 uur start Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501. En hij is in radio tot 10 uur. Na Indy 501 is G-Style in Studio 1 met zijn programma Geluid uit de Bunker.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 Mail naar studio.radio501.nl Wilt u stoppen met roken? Een combinatie van hulpmiddelen werkt het best. En daarom wordt die in 2011 vergoed. Zo werkt groepstraining bijvoorbeeld goed in combinatie met... Nicotinekauwgom. Ik ben Willem Hiddink coach van Energiecentrum MKB, de ondernemersclub voor energiebesparing. Oké jongens, zorg voor een goed aanspeelpunt. En luister, veel bedrijven willen wel energie besparen, maar missen betrouwbare informatie. Daar valt keiharde winst te behalen. Ga naar energiecentrum.nl. Onafhankelijk, dus betrouwbaar. En nicotinekauwgom werkt bijvoorbeeld goed in combinatie met... telefonische begeleiding. Nu bij u in de supermarkt. Kipfilet. Nog goedkoper dan kattenvoer. We hebben het zo ver laten komen dat kip vaak goedkoper is dan kattenvoer. Wat voor leven denk jij dat zo'n kip heeft gehad? Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl wat jij kunt doen. Een telefonische begeleiding werkt bijvoorbeeld goed in combinatie met medicijnen. Meer weten over hulpmiddelen en vergoeding? Vraag het uw huisarts of kijk op stivoro.nl. Goedkope eieren! Lekker goedkope eieren uit de legbatterij! Wat? Verkopen ze op de markt nou nog steeds legbatterij-eieren? Wakker helpt de kippen. Help ook mee. Kijk op wakkerdier.nl. Help Stichting Aapdieren bevrijden en verzorgen. Spaar airmiles via a.nl. Airmail sparen kost u helemaal niets. Ga snel naar a.nl.